van twee uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Er komt voorlopig toch geen derde jaar WW. De werkgevers zeggen dat ze daar hun handtekening nog niet onder kunnen zetten. Ze willen meer tijd om de aanpassing met hun achterban te bespreken. Gisteren gaf minister Ascher het groene licht voor de plannen om de WW weer te verlengen van twee naar drie jaar en werknemers daarvoor te laten betalen. De bonden gingen ervan uit dat de werkgevers vandaag akkoord zouden gaan. Vakbond FNV is niet te spreken over de vertraging en ook minister Ascher is teleurgesteld. Zakenman Guus Kouwenhoven moet 19 jaar de cel in voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. Kouwenhoven werd eerder vrijgesproken van betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven heeft in 2000 en 2001 wapens geleverd aan dictator Charles Taylor van Liberia... in ruil voor een voorkeursbehandeling van zijn houtkapbedrijf. Met de wapenleveranties schond hij een internationaal embargo. Oudscheidsrechter Dick Jol is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur... wegens mishandeling en bedreiging. In 2015 mishandelde hij een vrouw met een ijzeren staaf... en bedreigde haar vriend met de dood. Hij was boos omdat ze met een scooter over de stoep reden en moet de vrouw 250 euro smartengeld betalen. De rechtbank in Den Haag acht Jol ook schuldig aan bedreiging van een timmerman met een hakbijl. De straf valt lager uit dan de eis. De rechtbank laat onder meer meewegen dat het al anderhalf jaar geleden is gebeurd. Er is gelood voor de halve finales van de Europa League. Ajax neemt het op tegen Olympique Lyon. En Celta de Vigo speelt tegen Manchester United. Ajax speelt eerst thuis. Maar vanwege de dodenherdenking op 4 mei wordt er op die dag niet gespeeld. Wordt nu bekeken hoe dat kan worden opgelost. Een week later is de return in Frankrijk. Eerder vanmiddag werd ook gelood voor de Champions League. Real Madrid speelt tegen stadsgenoot Atletico. In de andere halve finale speelt AS Monaco tegen Juventus. Het weer, vanmiddag veel bewolking, af en toe zon. In het binnenland kan een bui vallen en het wordt 15 graden. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en later wat regen. Het weekend wordt wisselvallig bij hooguit 12 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 4 kilometer.